12 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op oud-profvoetballer Kelvin Meenaert. Die werd in september in zijn auto in Amsterdam-Zuidoost onder vuur genomen en reed een brandweerkazerne in. Later overleed hij aan zijn verwondingen. De 32-jarige Meenaert was een bekende van de politie, maar op welke manier wil de politie niet zeggen. Meenaert kwam als verdediger uit voor onder meer Volendam en Emmen. Er komt extra geld voor Groningers die het herstel van bevingsschade aan hun huis niet helemaal konden betalen met het bedrag dat ze eerder van de NAM kregen. Uit een onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer bleek dat bij zo'n 4000 oude schadezaken de huiseigenaren niet genoeg schadevergoeding hebben gekregen. Als ze kunnen bewijzen dat de herstelkosten hoger waren, wil de NAM hen alsnog compenseren. Het geweld in Hongkong lijkt verder te escaleren. Voor de vierde dag op rij zijn scholen door demonstranten gedwongen dicht te blijven. Ook hebben ze belangrijke wegen geblokkeerd, zijn auto's en barricades in brand gestoken... en worden politiebureaus en treinen met benzinebommen bekogeld. De politie probeert de demonstranten met traangas uiteen te drijven. Al maanden wordt er actie gevoerd tegen de invloed van de Chinese regering op Hongkong. Maandag schoot de politie een demonstrant neer... en actievoerders zouden iemand in brand hebben gestoken. 23 mensen worden vervolgd voor discriminatie en opruiming... bij de Sinterklaas-intocht vorig jaar in Amstelveen. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze onder een livestream van de intocht... negatieve reacties gezet over anti-Zwarte Piet-demonstranten. Na onderzoek heeft het OM nu de mensen gedagvaard... die de meest grove uitlatingen zouden hebben gedaan. Het weer nog overwegend bewolkt en ook droog. Alleen in het zuidwesten soms wat regen. In het noorden ook nu en dan zon. Het wordt ongeveer 7 graden bij een matige tot vrij krachtige oostelijke wind. Morgen grotendeels bewolkt, maar vrijwel overal droog. En opnieuw 7 graden. Dit was het NWS Journaal.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 Hallo! En uh, nou, eigenlijk had er een ander liedje klaar eh, moeten staan. Ik ga hem even meteen opstarten. Oh oh oh oh. En dan heb je het goed voorbereid en dan gaat het weer mis. <laughs> maar ja, we zijn er hoor. En nogmaals een hele goede middag en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort Luncht. Het is 14 november. En vorige, eh, gisteren was, zat ik ook bij Zandvoort Lunch eh, met eh, Hans samen. Toen hadden we het over de Werelddiabetesdag. Maar toen hebben we een foutje gemaakt, want het is vandaag. Dus ja, het is suikerfeest, zullen we het maar even noemen. Nee, al, wat, al meer dan 20 jaar heb ik diabetes en het is een vreselijke ziekte. En daarom is het juist belangrijk dat het onder de aandacht eh, blijft. En eh, wilt u meer informatie over diabetes, dan kan Diabetes Nederland of diabetesvereniging Nederland.nl. Wat kan u eh, verwachten tijdens deze Zandvoort lunch? Uh, hoop kan ik u vertellen. we hebben in ieder geval zometeen Henry Faya hier in de studio. Zij is vandaag de gast, zij eh, maakt eh, best wel eh, internationale liedjes. En daar gaan we zo meteen over hebben. Verder hebben we natuurlijk, want we zijn er vanavond bij, bij de ondernemerschala 2019. Daar gaan we het over hebben, zo meteen nog even. Verder gaan wij ook proberen contact te leggen met Frank en Rogier van Paleis voor een prikkie. Maar eh, ja, ik moet zeggen, het zou kunnen dat het niet gaat lukken. Want eh, ja, de heren hebben nog geen contact met mij opgenomen. Terwijl het wel wat afgesproken. Dus het zou kunnen dat het niet doorgaat. Maar we hopen het wel. En dames en heren, het is natuurlijk weer tijd voor die leuke prijzen. U kan eh, nu bellen naar de studio 023 573 0393. En heeft u nog niet meegedaan aan deze prijs... en heeft u deze prijs nog niet gewonnen... dan kan u bellen naar 023-573-0393. Dan kan u een leuke kaartjes winnen voor de Castle Christmas Fair in de Bekenstein. Het is een leuk evenement met eh, heel veel uh, kerstsferen, kerstoptredens, leuke kraampjes, leuke lifestyle dingetjes, snuisterijtjes. Allemaal eh, voor de kerst. En natuurlijk ook misschien wel voor de schoen hoor. Dat kan ook voor in de schoen van uw kind. Kan Sinterklaas het aanschaffen. Want Sinterklaas komt natuurlijk ook aan van de week. Dus bel 023-573-0393 voor de eerste beller. En daarmee win je dan twee kaartjes voor de Christmas Castle Fair. Ik wacht ondertussen even of de telefoon overgaat. Het gebeurt ook wel eens dat het niet gebeurt. Nee, het gebeurt niet. Dus we gaan lekker muziek draaien. En denkt u nou tijdens die uitzending van...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 Het lekkerste station van uw regio. En wilt u nou de kaartjes winnen voor de Christmas Castle Fair? Dat kan nog steeds. Bel 023-573-0393. Nogmaals 023-573-0393. Dit is onze ZFM hotline. En dan eh, hoort u ons vanzelf aan de telefoon. En dan heb jij die kaartjes gewonnen voor dat evenement. En het is zeker de moeite waard om naar dat evenement te gaan. Want het is een heel erg leuk evenement met eh, allemaal leuke kerstartikelen en in de kerstsfeer en allemaal leuke kerstmuziek en eh, artiesten die optreden. Dus heel veel leuke dingen. Hoe vaak kan je het leuk zeggen in een uitzending? In ieder geval, dit is nog steeds ZFM Zandvoort Luncht. En eh, ja, we maken ons langzaam op voor de ondernemerschala 2019 die vanavond plaatsvindt in de haven van Zandvoort. Wij zijn er vanaf 7 uur bij met de voorbeschouwing. Dan vanaf half 9 is de grote live show met de prijsuitreiking. En na tienen, rond tienen is de nabeschouwing hier op ZFM Zandvoort. En eh, dat eh, is allemaal hartstikke leuk. In ieder geval, wij gaan zo meteen met Hennessy praten over haar muziek... en wat ze allemaal doet in de entertainmentwereld. En daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Maar eerst Marco Bezzato met eh, Lippenstift. En Marco Bezzato en sneller moet ik natuurlijk zeggen.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 Roy van Buringen. Let me entertain you. you find a place op ZFM Zandvoort bij Zandvoort Luncht. Wil je daar nog steeds kans maken op die eh, kaarten voor de voor de Christmas Fair. Dat kan eh, natuurlijk. Dat vindt plaats in de Bekenstein. Dan belt u gewoon 023-573-0393. Nogmaals 023-573-0393. En dan eh, wint u gewoon die kaarten. U heeft er helemaal niks voor te doen. Alleen eventjes bellen gewoon. Gezellig hier in de studio hebben wij aangeschoven. Speciaal helemaal uit Leeuwarden. Hennessy. Hey Roy. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je helemaal uit Leeuwarden hierheen bent gekomen naar eh, de studio in Zandvoort. Jazeker. Was Vind ik ook. Ietsje langer dan een uur rijden? Ja, twee uren wel. Twee uur zelfs. Ja. Dus, is eh, ver hoor. Ja, ja, ja, ja. dus, eh, maar leuk om hier te zijn. Ja, in ieder geval leuk dat jij naar deze studio wilde komen, helemaal daar vandaan. Hey, jij bent, uh, jij bent zangeres, je treedt veel op. Ja. Eh, eerst maar om even met je naam te beginnen. Want wacht, ik ga heel even naar jouw cd'tje. Eh, dat, dat is een klein dingetje van 5 seconden. Eén moment hoor. Dan moet hij het wel gaan doen. <laughs> dat, dat, zou je dat zien? Kijk, It's a girl cursor representing for CD Johnny. Drop the one yes, en toen had ik nog wat anders verwacht, maar dat was het dus niet, wat ik mm. bedoelde. Maar uh, even over jouw naam. Waar komt jouw naam vandaan? Mijn naam, ja. Eh, mijn echte naam is Henny. Ja. dus uh, Hennessy, dat... Henny is een afkorting van Hennessy ook. Ja. dus vandaar dat ze me altijd zo noemen. En Faya, ja. Vurig. Ja. Vurig. Vurige Hennessy. Ben je ook een beetje vurig? Ja, zeker. Ja. <laughs> maar, dat heb je wel gehoord, hè? Eh, ja, ik kan me een situatie herinneren dat ik eh, iets met een drankje... Ja. Eh, vorige week. Ehm, het is ook een drankje, toch? Ja, dat zeg ik. Dat is Hennessy. Ja. Maar nu voor de luisteraar, we moeten een beetje voorkouwen voor de mensen. Ja. <laughs> Niet iedereen weet wat het is, hè? Nee, nee. nee. Zullen we het hebben light? Nee, een grapje. <laughs> Maar, eh, eh, nee, dit is een vurig drankje inderdaad. Ja, je hebt het geprobeerd, hè? Ja, ik heb het geprobeerd, ja. <laughs> Inderdaad. Dus, eh, maar in ieder daar komt jouw naam vandaan. En, ja. en dan gaan we natuurlijk totaal de, naar een muzieksoort die nog niet heel erg bekend is in Nederland. Nee, niet echt, maar... Hoe ben je bij deze muziekstroom gekomen? Ja, hoe? Ik, ik, luister het al heel lang. Vanaf dat ik een jaar of twaalf was, dertien. Ja. En ik eh, ben begonnen in eh, rapmuziek. En eh, ja, vanaf daar ben ik naar dancehall gegaan, zeg maar. Dancehall. En kan je een beetje uitleggen aan de luisteraar wat dancehall inhoudt voor, qua de muziek? Dancehall, dat is Jamaicaanse muziek. Hè? Dus, het is een derde wereldland. Hè? Dus de mensen, het enige wat ze hebben is de muziek. Iedereen is daar heel muzikaal. Het gaat echt om dansen en feesten. En genieten van het leven. En dat doe jij ook? Ja, zeker. hey, maar daar, je, je bent er ook regelmatig, toch? Jawel. Ja. ja. En ma maak je daar ook je muziek of wordt het wel hier in Nederland opgenomen? Ja, ik neem het daarop en ook hier. ik denk dat de luisteraar wel benieuwd is wat voor muziek het is en hoe het klinkt. Zullen, we het gewoon laten, gaan we, zullen we het gewoon laten horen? Ja, Blaze the Fire. Oké. Queen of Fire. Hennessy Fire. Lord of mercy. Me no boring, gal. Me no boring. Me no boring, gal. Me no boring. Bad girl, so me climb up on it. Spin around just like me a sonic. Fat pum pum, you know me have it. The one, yeah, above the average. Queen of fire. It's a girl curse representing for Lord of mercy. drop the one, yeah. Men are boring, girl. Men are boring. Men are boring, girl. Men are boring. Bad girls, so me climb up on it. Spin around just like me a sonic. Fat pum pum, you know me have it. The one, yeah, above the average. Boy, I feel big like the baseline. I feel fit it in my waistline. Don't come here and waste time when me been over half past nine. Watch me, take me a take on the clock. Watch me, take me a take on the clock. Watch me, take me a take on the clock. All out of mercy, all out of mercy. Watch me, take me a take on the clock. Watch me, take me a take on the clock. Watch me, take me a take on the clock. All out of mercy. Lord have mercy. Me a wine slow, push up on it. Me a time ya, push up on it. Come and lock down in the sheets. Just a pump pump there for the feet. Mm-hmm. Come on, baby, control my mind. Beat it up, I have no stop sign. You my baby, one of a kind. Let me hold it and bust your nine. Watch me, take me a take on the clock. Watch me, take me a take on the clock. Watch me, take me a take on the clock. All out of mercy, all out of mercy. Watch me, take me a take on the clock. Watch me. Take me a tick on the clock. Watch me. Take me a tick on the clock. All out of mercy, all out of mercy. Bad girls, so me climb up on it. Spin around just like me a sonic. Fat boom boom, you know me have it. The one, yeah, above the average. Boy, I feel big like the baseline. I feel fit in him waistline. Don't come here and waste time When it been over half past nine Watch me Take me a take on the clock Watch me Take me a take on the clock Watch me Take me a take on the clock All out of mercy, all out of mercy Watch me Take me a take on the clock Watch me Take me a take on the clock Watch me Take me a take on the clock All out of mercy, all out of mercy No boring, yeah Me no boring Energy Fire hier op CFM Zandvoort. En eh, ja, de mensen die uh, hoorde ik al helemaal eh, buiten op hun banken springen en dansen. <laughs> Nee. Dat is maar, de bedoeling. Het is wel de bedoeling, maar hoe, wat we net al zeiden, een beetje, het is nog redelijk onbekende muziek. Ja. niet te geloven, hè? Wat opkoming is gewoon, dat, dat zeker. Ja. En, ehm, maar het is niet te geloven, want het is wel lekkere dansbare muziek. Ja, dat, dat vind ik ook. Ah, oh, ja. Als jij een eh, optreden hebt, ehm, hoe reageerden mensen op, eh, op jouw muziek? Nou, mensen gaan springen. En, eh, ja, helemaal wild. Helemaal wild. Ja. hey, maar ehm, ehm, wat voor podia treed je op hier in, de, in van Nederland? ik treed wel in Groningen, in Troubadour, uh, Leeuwarden, Neushoorn. In Amsterdam heb ik wel opgetreden. Laat dan. Zaandam, ja. laatst ook. Dus, eh, dus redelijk eh, wel wat. Het eh, nieuwe talent van Zaanstreek. Ja. Big Up Wouter en Nettie. Ja. Ja. Dus ze allemaal op, goeie, op leuke podia streed je op. Ja, zeker. En in, ieder geval, met, in ieder geval, dat is al, al, heel wat. Het is wel moeilijk hè, om in dat wereldje te komen, toch? Ja, maar het gaat steeds beter. Heb je er hulp bij? Verder. Jawel, ja? zeker management of zo? Eh, er komt steeds meer bij. Ja? Ja, ja. Gewoon uh, Hennessy Fire in de gaten houden. Volgen op Instagram en Facebook. dus, eh, en dan moet het helemaal goed komen? Dan komt het helemaal goed, ja. En wij moeten alweer bijna naar het weer. Dus wij gaan even, we gaan even een, ehm, een, een plaatje draaien. En dan, en dan gaan we zo meteen gewoon gezellig verder, verder kletsen. Nou, leuk. Ja? Is goed. both in my Ja, donderdag eh, is het eh, vaak bewolkt, maar de kans op motregen is eh, niet al te groot. De temperatuur komt op uit op het 7 tot 8 graden en het waait matig, maar langs de kust een krachtige zuiderwind. Vrijdag verloopt de bewolking, is er veel bewolking en is het best wel kil en komt er veel motregen voor. De wind komt uit het noordoosten en op zaterdag neemt de kans op regen duidelijk toe. dat was Alles is Liefde hier op ZFM Zandvoort. En eh, ja, we gaan eventjes langzaam op naar het uh, ondernemersgala... die je eh, in ieder geval vanavond plaats gaat, gaat, gaat vinden. In ieder geval, wij als ZFM zijn daar live bij. En daar hoort toch ook een beetje het, het volgende deuntje bij. Ja, in ieder geval de ondernemersgala 2019 vanavond. Vanaf 7 uur hier op de radio. Met de genomineerde categorie horeca. Eetcafé Zand, Noble Tree Café, sushi restaurant Ziso Lounge. Categorie retail is ABC en more. Dierenwinkel Zandvoort en optiek Categorie overige. Fotostudio Zandvoort. Zandvoort Makelaars. En het race eh, raceteam Zandvoort van het circuitpark Zandvoort. En wat kan u vanavond eh, verwachten? In ieder geval als ondernemer bent u hartelijk welkom in de haven van Zandvoort. Maar als u thuis zit en u wilt toch op de hoogte blijven... kan u in ieder geval onze ZFM Zandvoort app eh, in de gaten houden. daar houden we u op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Maar blijf ook vooral luisteren naar de radio. Want wij zijn er live vanaf 7 uur bij. En dan eh, verslaan wij de hele, het hele evenement. Eerst de voorbeschouwing vanaf 7 uur tot eh, half 9. En om half 9 begint de prijsuitreiking tot 10 of tot half 10. En na half tien hebben we nog een kleine nabeschouwing hier live op de radio bij CFM Zandvoort. Het laatste nieuws hoort u hier bij het Geluid van Zandvoort op CFM. Hou ons vooral op in de gaten op onze ZFM-app die te downloaden is via de App Stores. Alle stemmen zijn geteld en vanavond weten we wie ondernemer van het jaar 2019 is. In ieder geval, dit is nog steeds Zandvoort Lunch.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 I try to be like Chris Kelly. little Freddy. Mm, I've got an entity mind. Sometimes I feel like Wonder Woman kicking as a reason thunder burning up my fuse, running prime. Kick it back at all the garbage can get on a date with Superman.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 Dat eh, kan. Ga dan even naar www.zfmzandvoort.nl en doe mee als verslaggever of uh, eh, radio-dj of technicus. We hebben het allemaal nodig, want de komende tijd gaan we natuurlijk hard werken voor, voor ja, de Formule 1 die er gaat komen. En wij willen het laatste nieuws toch brengen hier op de radio. We hebben nog steeds hier in de studio Hennessy Faya en... Um, ja, ja, heel gezellig hier. Natuurlijk in de studio. Hey, eh, maar ehm, ik vroeg me af, hoe ben jij in de muziekwereld terechtgekomen? Ja, hoe ben ik in de muziekwereld terechtgekomen? Dat is een goede vraag. Eh, ik maak vanaf klein af al eh, muziek. Dus ja, zo ben ik er eigenlijk ingerold. Dus daar in Leeuwarden belandde je als kind al een beetje in de muziekwereld? Ja, via via en het internet en zo. Hè? Dus ja, de radio daar promoten mij ook. En, eh, ja. Maar maak je al heel, heel lang zelf je eigen muziek? Ja, zeker. Al twaalf jaar ongeveer. Zo. Dat ik opneem. Ja. Misschien een onbelezen vraag, hoe oud ben je nu? 31. 31. Ja. En dan eh, dus al 12 jaar, dat is eh, al best wel lang. Ja. Ja, daarvoor schreef ik ook al muziek, maar nam ik het niet op. Nee? Niet, niet in de studio. Want je schrijft eh, vooral je eigen nummers. Ja, het meeste wel. Soms dan werk je wel samen met eh, andere producers. Wat is nou het mooiste wat je mee hebt gemaakt al in de muziek? Het mooiste wat ik heb Moeilijke vraag, hè, stel ik. Ja. <laughs> het mooiste, ja. De optredens hè, met eh, verschillende artiesten. Grote artiesten. Zowel bijvoorbeeld Ika Maus. Ik weet niet of je die kent. Ja, ik persoonlijk niet, maar... Maar het maakt niet uit. Vertel gewoon je verhaal. <laughs> het gaat eh, niet om mij. <laughs> <laughs> een andere artiest. Eh, ik heb heel veel artiesten ontmoet. Dus eh, ja, die hebben mij ook gemotiveerd en geïnspireerd, zeg maar. En ja, door te gaan. Wat is nou uiteindelijk je droom? Mijn droom, ja, ik, voor mij is mijn, mijn dromen zijn al uitgekomen, zeg maar. Nou, welke droom is bijvoorbeeld uit dan gekomen? Want voor mij zijn dromen bedroogd. nee, een grapje maar. nee, nou ja, gewoon mijn eigen muziek eh, maken. Hè, dat, eh, er zijn zoveel artiesten die niet hun eigen muziek doen. Die niet hun eigen eh, inspiratie hebben, zeg maar. Weet je wel, dus ja, ik ben blij dat ik mijn eigen cd heb. En mooie videoclips. Dus er is genoeg, ja, genoeg. <laughs> ja, in ieder geval, je hebt heel veel. Je hebt ook inderdaad videoclips. Dus die zijn, zien er goed, uh, goed uit, ook professioneel. Ja, zeker. Ja, dat, is wel, eh, dat zijn wel de beste videoproducers, zeg maar. Ja. ja. Zullen we gewoon nog een plaatje draaien? Ja, doe dat. Wel, welk liedje hebben we klaarstaan? Eh, wake and Bake. Gaan we lekker naar luisteren. Voor de herbalist. Yo, no problem to take your picture. No problem for Mr. Bush. player to see this one. Ah, ah, ah. See the Johnny the body. In the morning. the human race. Babylon a trace, them want to erase. But I know these are the last days. Just soldiers come, take them down face to face. Herb by the healing of the nation. Now fathers from all over preach on the radio station. Herbs make me feel irate. Oh, what a sweet sensation. We awake and bake. No, it's not a mistake. Real herbalist, no fake. Wake and bake. Give me the sweet sensei, sweet ganja me me lighter. Me say, no matter where you're from, people from all over have a spliff in them hand. Holland, England, Switzerland, Philippines, America, Caribbean, Africa. It's legalize it. We not Taliban. We are ganja man and woman. No blaze bomb. We blaze the sweet herbs via good meditation, teach the nation. It will open up your third eye while meditating, preparing for a big revolution. Stop the confusion, people living a delusion. This is thing. No pope, bunny pope, fireborn Babylon is going down. Give the sweet sensei, sweet ganja, the escape while I meditate to the promised land feels to heal the nation. It's the only occupation. Stop the segregation and the Babylon regulation.